Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Mensen die een foute aangifte doen nadat ze verkeerde informatie van de belastingtelefoon hebben gekregen, hoeven geen boete te betalen. Staatssecretaris Wiebes zegt dat de belastinginspecteur de fout mag corrigeren, maar dat een boete niet aan de orde is. Vorige week gaf de Consumentenbond de belastingtelefoon voor de vijfde keer een onvoldoende, omdat medewerkers soms totaal verkeerde antwoorden geven. De eiersector wil dat staatssecretaris Van Dam voor Pasen een einde maakt aan de ophokplicht voor kippen. Sinds begin november mogen vrije uitloopkippen niet meer naar buiten vanwege de vogelgriep. Hun eieren moeten als gewone eieren verkocht worden en die leveren veel minder op. De schade voor de pluimveehouders is nu al 10 miljoen euro. Daarom moet de ophokplicht verdwijnen. De week voor Pasen is bij uitstek een goed moment daarvoor, vindt de sector. Het omstreden slachthuis in Tielt in België gaat morgen weer open. Het bedrijf werd door de Vlaamse regering gesloten nadat een dierenrechtenorganisatie beelden van dierenmishandeling naar buiten had gebracht. Nu mag het onder voorwaarden weer open. Zo komt er camerabewaking in het slachthuis. Een Nederlander en zijn Britse vrouw worden verdacht van grootschalige belastingfraude. De fiot en de Britse Belastingdienst hebben voor 6 miljoen aan contanten en goederen in beslag genomen. Het ging onder meer om twee villa's, een speedboot en kostbare auto's. Het echtpaar heeft een bedrijf in Manchester. De vrouw zit vast, de man is nog op vrije voeten. Facebook zegt een manier te hebben gevonden om wraakporno tegen te houden. Het systeem kan foto's herkennen en ongewenste naaktfoto's verwijderen. Dat kan niet alleen bij Facebook zelf, maar ook bij Instagram en Messenger. Het systeem werkt op basis van meldingen dat bepaalde foto's ongewenst zijn. Het weer, stapelwolken en zon. Het is 10 tot 13 graden. Vannacht koelt het af tot de graad of 5. Morgen vooral in de middag zon en dan wordt het een graad of 10.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 De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kunt wel via de parallelbaan, maar er staat wel 2 kilometer file achter. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 3 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer 3 kilometer. Deze daar daar juist een ongeluk gebeurd. leeft een kwartier vertraging op. Twee rijstroken zijn er dicht. 20 minuten oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. En op de N210 Nieuwegein-Schoonhoven tussen Benschop en Lopik 4 kilometer.